Van der Linde met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten om de stad Pokrovsk. President Zelensky noemt de situatie moeilijk. Om de stad wordt al maanden gevochten... maar Russische troepen hebben nu de Oekraïnse verdedigingslinies omzeild... en zijn de stad binnengetrokken. Het Oekraïense leger erkent dat, maar spreekt tegen dat zijn troepen zijn omsingeld. Grote gebieden rond de stad zouden juist weer door Oekraïne zijn heroverd... De bevolking van Pokrovsk is vorig jaar zomer al grotendeels geëvacueerd. De orkaan Melissa in het Caribisch gebied groeit waarschijnlijk uit tot eentje van de zwaarste categorie. In Haiti en de Dominicaanse Republiek vielen al vier doden door de orkaan. Melissa trekt nu langzaam verder naar Jamaica. Er worden windsnelheden van meer dan 200 km per uur verwacht en grote hoeveelheden regen. Baanwielrenner Harry Lavrijsen is voor de zevende keer op rij wereldkampioen geworden op de sprint. Het is de vierde wereldtitel voor Lavrijsen op de WK in Chili. Daarmee is hij de eerste baansprinter ooit die vier keer goud pakt op een WK. In de eredivisie heeft Go Ahead Eagles gewonnen van Excelsior. Het werd in Deventer 2-0. Eerder op de avond versloeg AZ thuis FC Utrecht met 4-1. En gistermiddag won PSV de topper tegen Feyenoord in de Kuip met 3-2. De clubs gaan nu samen aan kop in de eredivisie, maar Feyenoord heeft een beter doelsaldo. Ajax boekte zijn eerste uitoverwinning van dit seizoen. In Enschede wonnen de Amsterdammers met 3-2 van FC Twente. Het weer, regen trekt vannacht vanuit het westen over het land. Lokaal kan er hagel en onweer zijn. Het wordt niet kouder dan 6 graden.